gespreid. vrijheid heb ik nu niet meer, alleen maar vrije tijd. Het gaat niet goed, het gaat niet slecht, het gaat er tussenin. Ik wil niet om het leven heen, ik wil er middenin. De allerliefste van mijn hart, ik zeg je nu vaarwel. Ik wou met jou de hemel in, maar jij koos zelf de hel. Spijt me mijn lieve schoonpapa, ik dank je.